Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kan je dit jaar nog wel met je skis de piste af? Veel wintersportgebieden zijn bang van niet. Italië bijvoorbeeld houdt de boel voorlopig op slot. En ook in Frankrijk wordt er niet geskiet, vertelt onze correspondent. De ziekenhuizen in skigebieden hebben hun handen nog steeds vol aan coronapatiënten. Artsen zitten daar echt niet te wachten op skiers met gebroken benen. Pas in de loop van januari gaan de Franse skipistes misschien weer open. In Oostenrijk en Zwitserland denken ze er anders over. Daar gaat de boel gewoon open. De reden die ze geven is dat ze zeggen... ja, dat kunnen we met een aantal maatregelen ook best veilig doen. Dus waarom niet? En de mensen hebben ook wel recht op hun nationale buitensport, zeggen ze eh, in Oostenrijk. Hoe dan ook, het kabinet roept Nederlanders op om deze winter niet op vakantie te gaan. Alles staat op code oranje. Er is weer eens nieuws uit het Witte Huis. President Trump zegt dat hij de sleutel doorgeeft aan Joe Biden... als die over een paar weken officieel de nieuwe president van Amerika wordt. Wel zei Trump dat er nog van alles kan gebeuren. Hij blijft herhalen dat er is gesjoemeld met de verkiezingsuitslag. Daar is helemaal geen bewijs voor. Ga je binnenkort met de bus, trein of metro? Check dan van tevoren of je wel echt rijdt. OV-bedrijven gaan de dienstregeling flink aanpassen. Ze moeten bezuinigen omdat er door corona een stuk minder geld binnenkomt. Bussen en treinen gaan daardoor minder vaak rijden. Door corona zijn een hoop mensen hun baan kwijtgeraakt. En dat geldt ook voor Pieter uit Groningen. Hij was materiaalman bij FC Groningen, maar moest daar een half jaar geleden ineens vertrekken. En dat was wel een aardige klap, moet ik zeggen. En dat heeft ook wel even geduurd voordat ik die eh, te boven was. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten. Hij volgde een opleiding tot barbier en staat nu dus met de schaar in de zaak. RTV Noord ging bij hem langs en zag dat Pieter helemaal op zijn plek zit. Ja, maar dat komt ook omdat je voelt dat je de feeling voor hebt. Als ik dat niet had gehad, dan had ik de schade al lang achterover gegooid en zei, kijk, zoek het allemaal maar uit. Dan had ik dat niet gedaan. Nu wordt het zaak om, eh, om uren te gaan maken. En ik verheug me er ontzettend op. Boos op de club is hij ook niet meer. Als het straks weer kan en mag, pakt hij graag weer wat wedstrijden mee, zegt hij. Het weer op veel plaatsen grijs vandaag. Alleen in het zuiden komt de zon er soms doorheen.